Lot met het NOS Journaal. De man die gisteren in mensen neerstak komt uit Syrië. Hij stond niet op de lijst van potentiële terreurverdachten. De politie doet uitgebreid onderzoek naar hem... en neemt ook terrorisme mee in het onderzoek als mogelijk motief. Bij zijn arrestatie werd de man in zijn been geschoten en getaserd. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel aanspreekbaar. Ook de drie slachtoffers zijn buiten levensgevaar. De veerpont van Amsterdam-Noord naar het Centraal Station is met hoge snelheid tegen de kade gevaren. Er zijn 13 mensen gewond geraakt, twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk was er een technisch mankement waardoor de boot niet kon remmen, zegt het gemeentelijk vervoersbedrijf. De oorzaak wordt nog verder onderzocht. De Russische oppositieleider Navalny is weer vrij. Er zijn twee aanklachten tegen hem ingediend. één voor het organiseren van een verboden bijeenkomst en één voor verzet tegen de politie. Navalny werd gisteren opgepakt bij een demonstratie in Moskou tegen de herbenoeming van president Poetin. Ook ruim 1500 andere demonstranten werden gearresteerd, stelt een Russische burgerrechtenorganisatie. En in de eredivisie voetbal zijn de laatste beslissingen gevallen. ADO Den Haag en Heerenveen gaan samen met Utrecht en Vitesse in de play-offs uitmaken... wie volgend seizoen in de voorronde van de Europa League gaat spelen. ADO won met 3-2 van Roda JC en Heerenveen verloor weliswaar met 3-2 van Feyenoord... maar gaat toch naar de play-offs omdat concurrent Pek Zwolle met 6-0 van AZ verloor. Roda JC en Sparta zijn als 16e en 17e geëindigd en gaan dus na competitie spelen om zich alsnog te handhaven in de eredivisie. Het weer dan nog.